10 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. FNW Spoor pleit ervoor om beveiligers van de NS pepperspray en een wapenstok te geven. woordvoerder zegt in de Telegraaf dat de vakbond het geweld tegen spoorpersoneel zat is. Nu beschikken beveiligers van de NS alleen nog over handboeien. Inmiddels zijn ze volgens de bond speciaal opgeleid om op verantwoorde wijze met een wapenstok en pepperspray om te gaan. Nederland helpt bij de inpoldering van een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Normaal gesproken verandert het kamp in de stad Bentiu tijdens de regentijd in een grote modderpoel. waardoor de barre leefomstandigheden voor de tienduizenden vluchtelingen nog verder verslechteren. Om dat dit jaar te voorkomen heeft minister Ploemen zo'n 5 miljoen geïnvesteerd in de aanleg van sloten, kanalen en afvoerpompen. Ploemen noemt het een enorm project op een moeilijke plek in oorlogsgebied. Het gaat volgens haar om het voorkomen van wateroverlast en het verkleinen van de kans op ziektes zoals diarree en cholera. Honderden bewoners van het Filipijnse eiland Luzon zijn teruggekeerd naar huis nu een orkaan voldoende is afgezwakt. De afgelopen dagen raasde die orkaan richting de Filipijnen. Vanochtend kwam hij als een normale tropische depressie aan land. Wel is er gevaar voor aardverschuivingen door zware buien. Eerder deze week richtte de orkaan wel veel schade aan in Micronesië. Negen mensen kwamen toen om het leven door het natuurgeweld. Paus Franciscus heeft gelovigen opgeroepen om hun ogen niet te sluiten voor problemen en zich niet af te sluiten van de wereld, deed hij tijdens de paaswaken in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Tijdens de dienst doopte Franciscus tien mensen uit vijf verschillende landen.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 I'll be content. You loved me once in April. Your lips were warm and love and spring were new. But I'm not afraid of autumn and her sorrow. I'll remember April and you. The fire will dwindle into glowing ashes. For flames and love Lived such a little while. I won't forget, but I won't be lonely. I goedemorgen luisteraars. Eh, zondagochtend 10 uur, tijd voor CFM Jazz. En mijn naam is Auke Beuving. En het is vandaag eerste paasdag. Dus ik wens u in ieder geval een heerlijke vrolijke Pasen. En het thema van deze uitzending is dan ook een beetje Pasen. En het voorjaar. we eh, begonnen natuurlijk zoals ik iedere uitzending begin als ik aan de beurt ben. Met een nummertje van Calendar Girl van Julie London. I Remember April. En ja, hoe zou jij terugdenken over twintig jaar aan deze aprilzondag. Met dit fijne zonnetje. Maar het is natuurlijk Pasen. En dan kan je niet om net King Cole heen Easter Sunday morning. as her holiday. For is Easter Sunday morning, and Easter never looked so gay. Lovely ladies wearing new chapeaux, promenading with their bows. For is Easter Sunday morning, Spring is dressed in her best clothes. Children wide awake since break of dawn. Rolling painted eggs around the lawn. Neighbors on their way to church who call. Happy Easter to all to my heart go ding dong ding like the Easter bells above. For is Easter Sunday morning, and I'm home with the ones I love. dawn, rolling painted eggs around the lawn. Neighbors on their way to church who call Happy Easter to all. Listen to my heart go ding dong ding like the Easter bells above for is Easter Sunday morning And I'm home CD, LP was het natuurlijk vroeger. Even kijken hoe die ook weer heette. Every Time I Feel the Spirit. En volgens mij is het een track die later... Het was een LP waar het nummer niet op stond... maar op een cd is het later een soort bonus track geweest. Orkest onder leiding van Gordon Jenkins. 1959 is het allemaal opgenomen. Ja, het is natuurlijk een jazzprogramma... dus er moet ook wat echte jazz in zitten. En ik heb eh, gekozen voor natuurlijk wat paasmuziek. De Easter Walls van Tore Johansen. het is een Noor, een Noorse trompetspeler... En eh, dat is van de cd uit 2007, de Rainbow Sessions. Eh, met op piano Viklek Storas en Ole Morten Vagen eh, Bas. Mooi muziekje, de Easter Walls. Misschien zit je wel aan het ontbijt met een, eh, een vers glaasje jus, een croissantje en een ei. En ja, eieren, dat is natuurlijk bij de Pasen het eh, grote moment. Meer dan één ei mag zelfs met Pasen, heb ik begrepen. Dus wie weet. En ja, hoe zou je eitje willen hebben? Daar heeft natuurlijk Dean Martin een mooie song over gezongen. Mijn collega Peter, mede-presentator, begint altijd zijn programma met... Eh, How do you like your eggs? Maar dan doet hij het altijd van Mulder en Mulder. En ik doe uh, Dean Martin met uh, Helen O'Connell. How do you like your eggs in the morning?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 Ja, is natuurlijk een hele bekende. Maar hoe zou je eitje willen hebben? In ieder geval met een kus, volgens Dean Martin en Helen O'Connell. Wordt trouwens ook wel eens gezegd dat het Helen Forrest is die dat zingt. Maar goed, daar ben ik niet precies achter kunnen komen. Op de plaats in ieder geval O'Connell, dus ik ga ervan uit dat het O'Connell is. Een uitermate bekend nummer, uh, favoriet van Willem Duis vroeger ook volgens mij. Ja, hoe wil je eitje hebben? Nou, de, eh, hoe kook je ei trouwens? De nieuwe wijze van eieren koken is misschien wel bekend bij je. je eh, zet een ei, je doet de ei in, in, koud water en een dekseltje op de pan... en je laat het opstaan op hoog vuur tot het water kookt... Zet je het gas af en daarna voor een zacht ei 5 minuten en voor een hard ei 8 à 9 minuten. Dan heb je altijd je ei op de juiste zachtheid of hardheid gekregen. Het nieuwe eierenkoken is dat. Nou, eieren kan je op verschillende manieren krijgen. En eh, David Samuel Pike, een vibrafonist en marimba-speler... heeft Sal-X gemaakt met zijn band. En dat klinkt als volgt. van eh, eh, David Pike. Eh, ja, bekende vibrafonistspeler. Hij heeft samengespeeld met Herbie Mann en ook met Bill Evans, Paul Blij, Kenny Clark. Nou, eigenlijk veel om op te noemen. Iets heel anders is natuurlijk, je kan een ei ook krijgen op een maniertje dat het... Uh, gescrambled, een scrambled egg. En wie daar iets moois over gemaakt heeft, een scrambled egg, Gary Barton en Friends, het Salads en scrambled eggs. Ik moet hem even opzoeken, momentje. maar hij komt eraan. Carrie Burton. En misschien herken je het wel. Burton and Friends, een cd uit 1997, Departure. Het nummer is getiteld Tasset Salads and Scrambled Eggs. En misschien heb je het herkend, want het is nog eens de, het is de titelmelodie van een tv-serie Frasier. Wat volgens mij eindeloos herhaald wordt. Vandaar. Maar een eitje kan ook nog op een andere manier. En sommige mensen prefereren als ontbijt ham en eggs. En Lester Young heeft dat op muziek gezet. uitvoerde er iets vocaals. En dan heb ik gekozen Astrid Gilberto I'm as busy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud. terecht natuurlijk. Eh, It Might As Well Be Spring. Uh, eh, Astrid Gilberto, Stan Getz natuurlijk op de sax. Nummertje uit 1964, maar het blijft mooi. En als, om eh, bij het voorjaar te blijven, misschien heb je al voorjaarskoorts, misschien ook niet... is Some Other Spring, en dat is een, een, nummer van Ben Webster... van de LP Quiet Now... En ja, daar spelen een aantal bekende jongens op mee. Billy Strayhorn, Coleman Hawkins en Hank Jones. het nummer Some Other Spring, Ben Webster. Tonight. Een LP, CD uit het jaar 2000 alweer. Eh, ja, wat ga je doen op deze mooie voorjaarsdag, op deze eerste paasdag? Eh, blijf je lekker thuis of eh, ga je lekker het bos in of duin of ga je op visite? zit je nu aan je ontbijt of ben je bezig met de voorbereidingen voor een uitgebreide paasbrunch? Nou, ik zou zeggen succes met alles wat je gaat doen. ja, tijd voor is wat vocaals. Blossom Dairy, Eh, ze zeggen het is voorjaar. They say it's spring. When I was young, I lived in a world of dreams Of moods and myths and illusionary schemes Though now I'm much more grown up I fear that I must own up to the fact that I'm in doubt of what the modern cynics shout of. They say it's spring, this feeling light as a feather. They say this thing, this magic we share together came with the weather too They say it's May that's made me daft as a daisy. It's May, they say, that gave the whole world this crazy, heavenly, hazy hue. I'm a lark on the wing, I'm the spark of a firefly's fling, yet to me. This must be something more than a seasonal thing. Could it be spring? Those bells that I can hear ringing, it may be spring. But when the robin stops singing, you're what I'm clinging to. Though they say spring, it's you. If poets sing that when a heart's sympathetic, it's merely spring then poets' plights are pathetic though I'm poetic too. They say it's spring. For lovers, there's where the lure is, that evil thing. For which September the cure is, this they are sure is true. Though I know that it's so that my fancy may turn in the spring with a right one in sight. One can find a perpetual thing. Did I need spring to bring the ring that you bought me? Though it was spring. That wondrous day that you caught me, darling, I thought we knew that it wasn't spring. Twas you Derry met haar toch wat eh, kinderlijke stemmetje, zou ik bijna zeggen. TC Dit Spring, nummertje uit 1957. Ray Brown op bas, Joe Jones op drums en zelf speelde ze natuurlijk piano. Eh, uit iets meer, iets kort geleden, Waiting for Spring, David uh, Benoit. een cd uit 1989. Waiting for Spring. Nou, we hoeven er niet op te wachten. Vandaag is het echt voorjaar, zou ik zeggen. Eh, de zon schijnt, de wind valt mee. Eh, een prachtige dag om erop uit te trekken. En misschien ook wel een prachtige dag om in de file te staan. Ik weet het niet. luisterde naar de Amerikaanse pianist eh, David eh, Bainward. En eh, dit is van de cd Waiting for Spring, de titelsong. En oh, deze cd heeft ooit één gestaan in de Billboard Jazz top 10, zou ik maar zeggen. tijd voor iets vocaals, tijd voor iets Nederlands. Nou, Nederlands met een tintje Grieks. Maria Marquezini, You Must Believe in Spring van een cd. Cosmo cd 2010. hele mooie cd, goede pers gehad. Goede kritieken. Maar die, ja, daar komt ze. past, they in spring. You must believe in love and trust, it's on its way. Just as the sleeping rose awaits the kiss of May, so in a world of snow. you think you know you can't be certain of. You must zie een, een Griekse die in Nederland woont... en hier haar opleiding genoten heeft op eh, conservatorium eh, jazz. Onder andere bij V. Klaassen. Eh, maakt mooie muziek. Treedt ook regelmatig op in binnen- en buitenland. Ook wel nummers in het Grieks natuurlijk. Prachtige cd. Cosmo. ja, misschien ga je met dit mooie weer nog naar buiten. Ga je nog wat eieren verstoppen in de tuin of in het bos. En als je in het bos gaat verstoppen heb je natuurlijk wel forest eye nodig. Het nummer Forest Eyes van uh, eh, Jurre Haanstra met Stengets. geluisterd naar het eerste uur van CFM Jazz op deze eerste paarsdag. De zon schijnt, eh, een paar kleine wolkjes, een aardige temperatuur, een echte voorjaarsdag. En dat is ook het thema van deze uitzending.